9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Syrië worden 800 vrouwen en kinderen vrijgelaten uit het opvangkamp Al-Hol. Onder hen zijn ook familieleden van jihadisten. Volgens de Koerden die het kamp besturen... worden de vrouwen en kinderen overgedragen aan hun families... binnen de stam waartoe ze behoren. Vorige maand hebben de Koerden daarover een deal gesloten... met leiders van de Arabische stammen. In Al-Hol worden bijna 74.000 vluchtelingen opgevangen... onder wie 30.000 Syriërs. Bedoeling is dat er binnenkort nog meer vluchtelingen uit het overbevolkte kamp vertrekken. De Groningse commissaris van de Koning Paas heeft de Tweede Kamer een brandbrief gestuurd. Dinsdag debatteert de Kamer over de gaswinning en de aardbevingen. In de brief schrijft Paas dat de aanpak van de aardbevingsproblemen in Groningen tot woede en frustratie leidt. Hij pleit namens de getroffen regio voor een crisisaanpak onder leiding van één uitvoeringsinstantie zonder bemoeienis van de NAM. Ook moet de versterking van woningen en de schadeafhandeling transparanter. De presidentsverkiezingen in Algerije zijn uitgesteld. Ze zouden op 4 juli worden gehouden, maar de Constitutionele Raad heeft de twee kandidaten daarvoor afgewezen. Waarom is onduidelijk. Het gevolg is dat interim-president Ben langer kan aanblijven. De Raad heeft hem gevraagd een nieuwe verkiezingsdatum aan te wijzen. Ben is de tijdelijk opvolger van president Bouteflika... die in april werd weggestuurd na veel protesten. Ook tegen Ben werd afgelopen vrijdag in Algiers weer gedemonstreerd. Ons coach Ronald Koeman gaat niet naar Barcelona. Tegen de NOS zegt Koeman dat hij zich heeft geconformeerd aan de KNVB. De afgelopen tijd werd er druk gespeculeerd dat Koeman bij zijn oude club de opvolger zou worden van trainer Valverde. Maar Koeman zegt dat hij net een jaar voor Oranje werkt. En als je na één seizoen nog een jaar te gaan hebt naar het EK is dit niet het moment, zegt Koeman. Het weer, het is nog zonnig en warm, maar aan de kust gaat het afkoelen door wind van zee.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 Peaceful music en wil ik het ook wel eens noemen. Ehm, ja, nieuw album voor dit programma. Maar het album zelf is al van 1995. Dus dat is eh, al heel veel jaartjes. En eh, het album is van Greyhawk. Hawk. het is een derde album die wij al te horen hebben gekregen in, eh, in dit programma Peaceful Radio Show. Blissful Muse Magic, Blissful Magic, zo moet ik het zeggen. En eh, als subtitel Spiral of the Celtic Mysteries. En ja, dat is even kijken, wat valt er nog meer over te 13 tracks, totale tijd van 54 minuten. En eh, nou, een heel mooi album, daar gaan we mee beginnen. Verdere informatie via de website peacefulradio.com inval. Veel luisterplezier. that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com. Omar Parodi, one of the artists on Peaceful Radio.